Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Wordt met de dood bedreigd. De bedreigingen zouden van boze brandweerlieden komen. De situatie is zo ernstig dat hij wordt beveiligd, zegt het AD. Sinds zijn aanstelling in 2016 heeft Schaap ruzie met een deel van het personeel. Hij werd benoemd om de macho-cultuur bij de brandweer aan te pakken. Nabestaanden van slachtoffers van de ramp met de vlucht MH17 komen vanmiddag bijeen in het speciaal aangelegde herdenkingsbos bij Vijfhuizen vlakbij Schiphol. De namen van alle 298 slachtoffers worden voorgelezen door familie en vrienden te midden van de bomen die voor alle slachtoffers zijn geplant. Het is vandaag vier jaar geleden dat de MH17 boven Oost-Oekraïne uit de lucht werd geschoten. Zeven dagen in de week winkelen mag in steeds meer gemeenten. In bijna 70% van de gemeenten zijn de winkels elke zondag open, meldt Detailhandel Nederland. Volgens de branchevereniging neemt het draagvlak voor winkels open op zondag snel toe. Bij kleine ondernemers en bij politieke partijen als de ChristenUnie en de SGP. Het Boekenweekgeschenk wordt vaker door een vrouw geschreven. Ook komt er een Boekenweekgedicht geschreven door een vrouw. Heeft de organisator CPMB besloten nadat er ophef was ontstaan over het Boekenweekthema De Moeder de Vrouw. Het CPMB wil dat er net zoveel mannelijke als vrouwelijke auteurs het geschenk en essay gaan schrijven. 44.000 lopers zijn begonnen aan de Nijmeegse Vierdaagse. 750 vrijwilligers van het Rode Kruis staan klaar om blaren door te prikken. Vorig jaar werden bijna 17.000 blaren behandeld. Vanwege het warme weer adviseert het Rode Kruis de wandelaars om extra sokken mee te nemen en bouillon of een sportdrankje te drinken voor de broodnodige zouten en mineralen. Het weer, opklaringen, maar geleidelijk meer bewolking. Over, eh, ehm, eh, zon en wolken wisselen elkaar af en vanmiddag valt er plaatselijk een regen- of onweersbui. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog en het wordt 25 tot 29...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 Get Spanish on. Get Spanish on. Yes, this is Harold Fredo Baumschön, and you're listening to the only station around town with me to make the sneeze the music. Let's go crazy. New song. Oh my god. Let's just be quiet now and listen to this track.